Jeroen van Kamp met het Journaal. Qatar investeert 15 miljard dollar in Turkije. Volgens het Turkse staatspersbureau zal een deel van het geld uit de golfstaat doorgesluist worden naar de banken en de financiële markten. Turkije kampt met een monetaire crisis. De lira is de afgelopen tijd sterk in waarde gedaald. Ook door het handelsconflict met de VS staat de munt onder druk. Na het bericht over de miljardeninvestering van Qatar in Turkije herstelde de lira zich enigszins. Premier Conte van Italië heeft de eh, noodtoestand uitgeroepen voor de regio rond Genua. In die stad stortte gisteren een snelwegbrug in. Door de noodtoestand, door de noodtoestand die een jaar zal duren, kunnen allerlei maatregelen voor de wederopbouw sneller worden doorgevoerd. Op een persconferentie stelde Conte de wegbeheerder van snelweg A10 verantwoordelijk voor het instorten van de brug. Maar die zegt dat aan alle veiligheidsregels is voldaan. De Italiaanse premier kondigde ook aan dat er een dag van nationale rouw komt op een nog nader te bepalen datum. Bij een jetski-ongeluk in een baai op Malta is een 19-jarige Nederlander omgekomen. Volgens Maltese media is hij geraakt door een jetski die werd bestuurd door een andere 19-jarige Nederlander. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Politie is een onderzoek begonnen. Een oud-minister van Volksgezondheid op Curaçao is veroordeeld tot 20 maanden cel wegens oplichting. Als minister gaf ze opdracht om 40.000 medische mondkapjes te bestellen, maar het geld daarvoor, zo'n 180.000 euro, kwam bij een bedrijf van haar man terecht. Die zouden zijn schulden mee hebben afbetaald. Atletico Madrid heeft voor de derde keer de Europese Supercup gewonnen. De winnaar van de Europa League versloeg in, het etse in de Etsenstad Tallinn... stadgenoot Real Madrid naar verlenging met 4-2. De Europese Supercup is de inzet van de wedstrijd tussen de winnaars van de Champions League... en de Europa League van het vorig seizoen. Het weer tot besluit de temperatuur daalt naar ongeveer 16 graden. Morgen is op de meeste plaatsen zomers warm. Maar in de avond kan er in het westen een regen- of onweersbui vallen. Vrijdag is het overwegend droog, maar met 23 graden wel iets koeler.